Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De reacties op het vijfpartijenakkoord zijn wisselend. Vanmiddag lekten de maatregelen uit. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met maximaal 2%. PvdA-leider Samsom zegt dat de maatregelen er hard inhakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. PVV-leider Wilders zegt dat het bezuinigingspakket Nederland naar de verdoemenis helpt. En volgens fractieleider Roemer van de SP wordt er alleen hard bezuinigd om het gezicht te redden van de premier en de minister van Financiën. De marechaussee heeft de normale procedure gevolgd toen de Turkse zanger Sak Nederland vorige week twee keer binnenkwam. Dat staat in een verklaring van minister Leers. Hij schrijft dat er geen sprake was van racisme of respectloos gedrag. De zanger zegt dat hij op Schiphol zo lang werd ondervraagd dat hij uit woede het concert annuleerde en op het eerste vliegtuig terug naar Istanbul stapte. PVV-leider Wilders spant een kort geding aan tegen de staat. Hij wil voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen besluiten neemt over het permanente noodfonds voor de euro. Volgens Wilders worden met het noodfonds veel bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Hij vindt dat het demissionaire kabinet daar niet over kan besluiten. Het gebouw van de Chinese staatstelevisie in Peking van de Nederlandse architect Rem Koolhaas is af. De bouw heeft ongeveer tien jaar geduurd. Het project liep een paar jaar vertraging op, onder meer door een grote brand in 2009. Het gebouw van Koolhaas is een van de grootste gebouwen ter wereld. Het Nederlands elftal onder 17 jaar is in Slovenië opnieuw Europees kampioen geworden. In de finale won Oranje van Duitsland via strafschoppen. Het was in de normale speeltijd 1-1 geworden. Voor bondscoach Stuivenberg was het met het Nederlands jeugdteam de derde EK-finale tegen Duitsland in vier jaar. Het weer. Vannacht droog en helder. In het binnenland koelt het af tot iets boven het vriespunt. Morgen overdag wolkenvelden en zonnige perioden.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 Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Thy gown was of the grassy green, thy sleeves of satin which made thee be our harvest queen, and yet thou wouldst not love me. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my was my heart of gold, and all but my lady green sleeves. Green sleeves now fair. again and love me. Green sleeves was all my joy. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of oh, terug bij Peaceful Radio, aflevering 777. We zijn begonnen met Asher Queen en zijn mooie CD This Love, Spiritual Love Song, zo noemt hij dat zelf. En ja, wil je, het komt eh, met de week dichterbij, 23 juni, dan geeft hij een eh, concert in de Oude Kerk Wilhelminaplein in Naaldwijk. Begint om 8 uur, kost 2,25 euro. En je kan het bestellen via telefoonnummer 012. 7955. En dat gaat allemaal ter gelegenheid van het 15 jarige jubileum van het spiritueel lichthuis Mana no Kocha te Naaldwijk. En ehm, ja, op uh, de Facebookpagina van Peaceful Radio, daar vind je een, ehm, het hele verhaal nog een keer terug. Op de achtergrond Pure Inspiration, een verzamelse cd van Oriana Music we gaan luisteren naar track 2 van Kitaro. Theme from Silk Road. Veel luisterplezier hier op CFM Zandvoort bij Peaceful Radio. was dat met de eh, Fresh Global Tunes. allemaal onder zijn eigen label uitgebracht. Tenminste, dat zeg ik wel. Music Venture. Globalflame.com. Zo, eh, dat is ook een andere website. En op de achtergrond hoor je eh, Matthew Montfort op zijn gitaar. daarmee eh, gaan we beginnen aan de laatste track van Peaceful Radio 77 hier op ZFM Zandvoort.